Volgens het Centrum Seksueel Geweld zijn vooral sinds corona... het aantal zedenzaken rond kinderen toegenomen... waarbij het eerste contact via Snapchat verliep. Niet alleen meisjes zijn slachtoffers, maar ook jongens, zegt de organisatie. Donald Trump heeft in de rechtbank in Washington gezegd dat hij onschuldig is. De Amerikaanse oud-president wordt er onder meer van verdacht... dat hij de presidentsverkiezingen in 2020 probeerde te beïnvloeden. Correspondent Rudy Bauma vertelt hoe de zaak gisteren verliep. hij gaat naar binnen, krijgt toch wel een speciale behandeling... in vergelijking met, met normale verdachten. Want er wordt geen mugshot gemaakt of een borgtocht eh, vastgesteld. Ehm, nou ja, vervolgens hoort Trump binnen de lastenlegging aan... pleit hij onschuldig en eh, ja, mag hij zo, na zo'n drie kwartier weer vertrekken. Trump kan voor meerdere jaren in de cel belanden als hij schuldig wordt bevonden. Flink wat explosies in ons land vannacht. Bij een ontploffing en brand in een huis in Amsterdam raakte iemand gewond. Door de explosie werden de voor- en achtergevel van het huis weggeblazen. In Nieuwegein en Den Haag zijn ook ontploffingen geweest. Daar raakte niemand gewond. In Rotterdam was het de afgelopen nacht twee keer raak. Er zijn daar twee mensen opgepakt. En de opluchting voor FC Twente gisteravond. De club heeft het Zweedse Hammerbu weten te verslaan. Door die overwinning zijn ze door naar de derde voorronde van de Conference League. Echt makkelijk ging het niet. De club uit Enschede had verlenging nodig voor het winnende punt. Brenet is weg. Aan de rechterkant staat al een hele tijd in de aanval. Geeft de bal hard voor en Stijn ramt hem tegen het net aan hier in eh, Stockholm. En schiet Twente zo wellicht naar de derde voorronde van de Conference wat een schitterende goal van Sam Steiner. Die 1-1 was dus genoeg voor de winst. De wedstrijd werd gespeeld zonder Twente-publiek. Bij de wedstrijd van vorige week waren er rellen in Enschede. Ook in Stockholm was er onrust. Enkele Twente-fans waren op eigen houtje afgereisd naar Zweden. Krijg je nog het weer? Bewolkt en er vallen buien. In het oosten en zuidoosten ook kans op onweer. Tussendoor is er een klein beetje ruimte voor de zon.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 en de bestorming van het kapitool. Bij een brand en een explosie in een woning in Amsterdam is de bewoner gewond geraakt. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie werden de voor- en achtergevel van het huis weggeblazen. De werkzaamheden van het toekomstige AZC in een hotel in Albergen zijn opnieuw stilgelegd. Het COA was begonnen met het verzwaren van het elektriciteitsnet... terwijl de vergunning nog niet rond was. Eerder dit jaar was er ook al een vergunning niet op orde.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 Anne Fleur vakantie. Ah, ah. terrasje, blote benen, beest, pajasje. Roep de ober, doe mij maar een S, Burgers, hemd van die oude zomerhits, nostalgie. Gaan we uit, dan gaan is jouw keuze ZFM. Ladies up in here tonight. No fighting.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 Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. You wore that tight dress just to enhance. You like a bum bum. Never seen you before. Where you come from? You got a fat bum bum. I got a long Johnson. And I would never met you at random. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore a tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So lullaby, don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life. Your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care. That's just not fair. I knew you were trouble, I wasn't prepared. If I were married, this might turn turn a scandalous affair. Trouble is there, trouble is there, trouble been right there, trouble is there. Trouble gon' find me anywhere, trouble gon' find me, bubble and whiny. Hey. Trouble gon' find me, trouble will find me anywhere, trouble will find me, trouble will find me. you gangsters don't dance. Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got there carrying a heavy load. Wind your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up. Would the posh gal get ratchet for me. If you love me, you clap it for me. If you throw it, I catch it, trust me. girl, come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance.